Clemens Peters met het NOS-journaal. Een belangrijke getuige in het proces tegen Willem Holleder is onverwacht om het leven gekomen. Zondag werd hij geëlectrocuteerd toen zijn vishengel een elektriciteitspaal raakte. En dat gebeurde op een onbekende plaats in Oost-Europa. De van oorsprong Turkse man verklaarde dat Holleder opdracht gaf voor verschillende liquidaties. Volgens het OM was de elektrocutie een ongeluk. Zijn dood zou niet van invloed zijn op het proces tegen Holleder. Een man van 22 uit Rotterdam is opgepakt in verband met een moord in het Limburgse Blerik bij Venlo. Volgens 1 Limburg is de man één van de twee verdachten waar de politie naar zocht. De andere verdachte is nog niet opgepakt. Begin november werd een man op klaarlichte dag op straat in Blerik doodgeschoten. Het zorgde voor veel onrust in de buurt, want dat was al het derde schietincident in korte tijd. Het OM heeft in hoger beroep opnieuw twee jaar cel geëist tegen de Roermondse politicus Jos van Rij. Ook vindt het OM dat van Rij drie jaar lang geen wethouder of gedebuteerde mag zijn. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde van Rij vorig jaar tot een taakstraf van 240 uur voor omkoping en het lekken uit een vertrouwenscommissie. Van Rij en het OM waren tegen die straf in beroep gegaan. Een binnenvaartschipper heeft 180 uur taakstraf gekregen... omdat hij in 2013 over een plezierjacht heen was gevaren. De Duitse schipper wilde het plezierjacht op de Nieuwe Maas voorbijvaren... maar dat ging mis, waardoor het schip kapseisde en zonk. Een Zwitsers echtpaar kwam om het leven. Hun dochter van 20 overleefde het. De rechter vindt dat de schipper niet genoeg afstand hield. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en er is kans op mist. Morgen is het vrij grijs met soms nog wat regen bij 10 tot 12 graden. Donderdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden snel korter. Er is nog wel veel vertraging door ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel een half uur vertraging. Verderop tussen Knoop het Ketelplein en Knoop Benelux een kwartier. Dat komt allemaal door een ongeluk op de A15 Europort richting Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Pernis. Ruim een half uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A9 ook maar richting Diemen. Tussen Badhoevedorp en Oudekerk aan de Amstel een kwartier vertraging. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Gouda. Nog een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Knoop Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 richting Gouda van Moordrecht 10 minuten. En op de A20 richting Hoek van Holland tussen Gouda, tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging.